Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In Zimbabwe heeft het leger vanochtend de macht gegrepen. In de vroege ochtend reden panzervoertuigen de hoofdstad Harare binnen. Er waren explosies te horen. Bij het huis van president Mugabe zou geschoten zijn. Later lazen militairen op de staatstelevisie een verklaring voor... waarin ze zeggen dat het niet gaat om een staatsgreep... en dat Mugabe en zijn familie veilig zijn. Wel werd de minister van Financiën Chombo opgepakt. Hij is een vertrouweling van Mugabe's vrouw Grace... die Mugabe als zijn opvolger ziet... De legerleiding is tegen Grace als president. De Rotterdamse gemeenteraad wil dat er minder steenkool naar de haven komt. Het grootste steenkooloverslagbedrijf van Europa staat op het punt een nieuw huurcontract te tekenen voor 25 jaar. Volgens de Rotterdamse GroenLinks-fractie is dat niet te verenigen met het klimaatakkoord van Parijs. Een meerderheid stemde voor een motie om in de komende jaren te stoppen met het doorvoeren van steenkool naar vooral Duitsland. De Rotterdamse haven kan 200 miljoen kilo steenkool per dag verwerken. Nieuwe manieren van betalen zoals Apple Pay en Android Pay kunnen ertoe leiden dat de prijzen in de winkels omhoog gaan. Daarvoor waarschuwt Detailhandel Nederland. Nu wordt in de winkel meestal nog betaald met een pinpas. Maar die nieuwe betaalmethoden met bijvoorbeeld een mobiele telefoon zijn meestal gekoppeld aan een creditcard. De kosten daarvoor zijn veel hoger en moeten worden doorberekend aan de klanten, zegt de organisatie voor winkeliers. Vandaag wordt hierover gesproken in de Kamer. Openstelling van het huwelijk voor homostellen lijkt ook in Australië weer een stap dichterbij te zijn. Uit een peiling door de regering blijkt dat ruim 61% van de Australiërs daarvoor is. De regering hoopt dat het parlement voor het eind van het jaar over een wetsvoorstel kan stemmen. Het weer blijft bewolkt met wat motregen. Van het noordwesten uit wordt het steeds vaker droog. Het wordt vandaag een graad of 12. Pas vanaf vrijdag wat vaker ook de zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging in de Randstad op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude 7 kilometer, kost je ruim 20 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Knoop het Gouden 11 kilometer. Ook daar is de vertraging ruim 20 minuten. Doorzaak is een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer. Alle rijstroken zijn wel vrij, maar de vertraging nog wel zo'n 30 minuten. En de andere kant op, richting Gouda op de A20 bij Moordrecht. 6 kilometer en dat kost je ruim een kwartier.